uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Limburgse politie heeft 14 mensen aangehouden... bij een grote actie tegen hennepteelt. Daarnaast zijn 29 plekken doorzocht, vooral in de westelijke mijnstreek. Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in materialen... die nodig zijn voor de teelt, zoals hennepstekken. Bij de invallen zijn 1600 hennepplanten gevonden en 1900 stekken. Ook werden er 14 auto's en boten in beslag genomen en 25.000 euro. De manier waarop burgemeesters worden aangesteld verdwijnt definitief uit de grondwet. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet van D66 waarin dat wordt geregeld. 57 van de 68 senatoren stemden voor. Dat de benoeming van de burgemeester uit de grondwet gaat... betekent niet dat er meteen iets verandert. Het kabinet en de koning benoemen de burgemeester... na een voordracht door de gemeenteraad. De politie heeft een man aangehouden voor een vergismoord in 2014 in Berkel en Roderijs. GGZ-directeur Rob Zweekhorst werd toen doodgeschoten. Na onderzoek concludeerde de politie dat er sprake was van een persoonsverwisseling. De dader had hem aangezien voor een vijand in de drugswereld. De verdachte die vanochtend is aangehouden is een man van 51 uit Schiedam. Maar de zaak is nog niet rond. De politie is op zoek naar meer getuigen... en de beloning van 15.000 euro voor de gouden tip geldt nog steeds. De voetbalmakelaar, die als speel in het voetbalschandaal in België wordt gezien... gaat samenwerken met justitie in ruil voor een lagere straf. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de VRT. De Serviër Dejan Velkovic is vandaag voor de raadkamer verschenen. Hij is onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Velkovic wordt verdacht van witwassen, omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. In totaal zijn 23 mensen opgepakt in verband met de voetbalfraude. En dan het weer. Het is bewolkt en er staat een matige tot harde wind uit het oosten. Het wordt 4 graden. Later vanmiddag en vooral vanavond in het oosten en noorden winterse neerslag.